waardoor het lerarentekort is het bijna niet te doen om nieuwe mensen te vinden... die de Oekraïense kinderen les kunnen geven, zegt deze taalschool. Waar halen we de mensen vandaan? Er is gewoon een tekort. Ik las vanmorgen nog in de krant dat er weer 10% minder aanmeldingen zijn bij de PABO's denk ik van ja, hoe gaan we die nu nog oplossen? kijk ook, ehm, als ik het mag benoemen, de vervanging als er mensen ziek zijn. We hebben nu in coronatijd gezeten met grote uitval van personeel en er is gewoon geen vervanging. Het kabinet wil dat Oekraïense kinderen eerst les krijgen op een taalschool, zodat ze daarna kunnen doorstromen naar het gewone onderwijs. De Europese leiders hebben op de EU-top in Brussel niet echt concrete afspraken gemaakt over de aanpak van hoge energieprijzen. De Europese Commissie gaat wel onderzoek doen naar een maximumprijs voor energie. Ook wordt er uitgezocht of de EU-lidstaten samen gas kunnen inkopen. In Tilburg zijn vier jongens opgepakt omdat ze met een nepwapen rondhingen bij een ziekenhuis. De politie kreeg een melding over een vuurwapen, maar het bleek om een neppistool te gaan. De jongens van 16 en 17 jaar zouden opnames willen maken voor een video. Het is verboden om met dit soort wapens over straat te lopen, omdat ze niet van echt te onderscheiden zijn. En een van de lekkerste limoncello ter wereld komt niet uit Italië, maar uit een schuurtje in Den Bosch. Ja, je hoort het goed. Wietse van 28 won met zijn citroenlikeur een grote internationale prijs. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat is, eh, dat is een heel bizar gevoel. Dat je limoncello gewoon echt met de grote jongens ter, wereld mee kan. Zou je ervan vinden in Italië dat iemand in zijn schuurtje beter limoncello maakt? Ja, ik denk, eh, dat, eh, ik denk dat we dat nieuws even hier moeten houden inderdaad. <laughs> En iemand die zo'n prestigieuze prijs wint, moet dan ook wel een knaller van een recept hebben, toch? Het proces is heel erg simpel. Het is eh, vier ingrediënten: citroenschil, puur alcohol, water en suiker. En eigenlijk dat in de juiste verhoudingen zorgt voor een lekkere limoncello. Het weer. Vanavond is het helder en koelt het snel af. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Morgen begint lekker zonnig. Later in het noorden wat bewolking. Het wordt maximaal 18 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. now now? Where did you go now? like that I will love you endlessly If you don't leave like that I will love you when I sleep. If you don't believe in me Don't you be like that I will love you forever If you don't believe in me yeah. Don't you think like that I will love you when I sleep. If you don't believe passion, you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I can just wanna praise, just wanna praise you, just wanna praise you. Boy, you turn me inside out and round and round. and on, it goes on and on.